Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire... zijn gewonnen door Bernie Sanders. Met bijna alle stemmen geteld zat hij op 26 procent. Hij wordt op de voet gevolgd door Pete Buttigieg met ruim 24 procent. In Iowa was het juist Buttigieg die nipt won van Sanders. Daar is nog een hertelling. Amy Klobuchar won in New Hampshire bijna 20% van de stemmen... terwijl Elizabeth Bourne en Joe Biden niet boven de 10% uitkwamen. Minister Grapperhaus van Justitie is bereid om met Julio Potsch om tafel te gaan zitten om tot een regeling te komen. Dat maakte de advocaten van Potsch bekend in het televisieprogramma Jinek. De vrijgesproken Argentijns-Nederlandse piloot wil een schadevergoeding. Eerder deze week werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie... de Argentijnse autoriteiten op het idee bracht om Potsch in 2009 in Spanje aan te houden. Het Europees Parlement wil illegale hondenfokkerijen hard aanpakken. Zo zou er een Europees registratiesysteem moeten komen... om een einde te maken aan de handel in puppies. Veel honden worden onder slechte omstandigheden gefokt... in illegale fokkerijen en dragen ziektes met zich mee. Het registratiesysteem moet ook voor katten gaan gelden. In de eredivisie zijn gisteravond twee wedstrijden gespeeld... die afgelopen zondag waren afgelast vanwege de storm. Sparta won in Rotterdam met 4-2 van ADO Den Haag. FC Emmen won in eigen huis met 2-0 van FC Twente. Boze supporters van Twente hebben na de nederlaag... de terugkerende spelersbus bij het trainingscomplex in Hengelo... korte tijd tegengehouden. FC Twente is op de ranglijst afgezakt naar de 13e plaats. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd... de tweede ronde van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam te halen... De afgelopen twee jaar was hem dat nog wel gelukt. Griekspoor ging in twee sets onderuit tegen de Kroaat Filip Krajinovic. Het weer vooral in het noorden kans op een bui bij een graad of 3. Later in het oosten buien, aan de kust en in het zuiden blijft het zo goed als droog. Bij matige tot stormachtige westenwind wordt het vandaag 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is de van de velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM.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 Jan van der